actievoerders liepen vanochtend met slaapzakken en spandoeken het Utrechtse universiteitsgebouw binnen. Ze willen drie dagen blijven, maar ze willen de bol niet op slot zetten, maar juist in gesprek gaan met iedereen, zeggen ze. Het dodental van overstromingen in Congo is opgelopen naar meer dan 400. Vorige week viel er in het oosten van het land zoveel regen dat twee rivieren overstroomden. Meerdere dorpen kwamen onder water te staan en ook waren er heftige modderlawines. Huizen zijn weggevaagd en wegen geblokkeerd. Er wordt vandaag weer volop gestaakt. Bij autofabriek Netcar in Limburg, maar ook bij een kaasfabriek in Steenderen, een chemiebedrijf in Delden en bij vakbond FNV zelf. Daarnaast leggen ze bij alle sociale werkplaatsen in Groningen en Drenthe deze week elke ochtend een half uur het werk neer. Voor meer loon en een reiskostenvergoeding. Deze mensen die eh, vallen onder een CAO die is afgesproken in een tijd dat er nog geen sprake was van stijgende inflatie. En daardoor komen zij nu tekort. En daarom vinden wij dat er een tussentijdse verbetering van de cao's moet komen. Een zware taak voor wasmachines in België. Daar was dit weekend het nationaal kampioenschap modderspringen. Op een veld in een camping was een grote modderpool gegraven. Deelnemers moesten daar zo sierlijk mogelijk induiken. Heel blij dat ik het heb gedaan. En die kleren zijn voor de was of voor weg te gooien? Ehm, ik denk dat ik ze ga houden voor als ik het nog eens ga doen of voor als ik in het bos ga spelen. Ik vond het eigenlijk wel aangenaam. Eerste emotie? Ehm, ik ga dat nog doen. De organisatie vindt dat kinderen meer buiten moeten spelen en lekker vies worden. Voor de winnaars was een toepasselijke prijs geregeld. Een pakket met onder meer wasmiddelen. Het weer. In het oosten vallen vandaag een paar stevige buien. Op andere plekken blijft het juist droog. En het wordt een graad of 20. Morgen een natte dag. Dan is het ook een paar graden koud. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file door de nasleep van een ongeluk.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 Hoeveel dat er zijn is niet bekend. De gevangenen in Nederland gebruiken synthetische cannabis. Via briefpost komt dat binnen. Volgens het Trimbos Instituut wordt de cannabis geïmpregneerd op papier. stukjes daarvan worden dan in een sigaret gerold. In Permarent is een brandbom naar een café gegooid. Daarbij raakte de voordeur flink beschadigd en er brak brand uit. Maar die was snel geblust. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen met brandbommen of schietincidenten in Permarent. Het weer, zon en wolken. In het oosten vanmiddag wat buien.